4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Na haar grootste schip, de Karel Doorman, naar Sint Maarten stuurt. Met het schip worden materieel en hulpgoederen vervoerd... die nodig zijn voor de wederopbouw van het eiland. Het kabinet stuurt ook 100 militairen van de genie naar Sint Maarten. Zij gaan noodvoorzieningen bouwen. Het Rode Kruis trekt zich terug uit grote delen van Zuid-Soedan omdat het er te gevaarlijk is voor de medewerkers. Aanleiding is de dood van een chauffeur. De man werd vrijdag doodgeschoten door onbekende aanvallers. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een konvooi met duidelijk zichtbare Rode Kruis-logo's. Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis komt naar eigen zeggen zelden of nooit buiten, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat kan komen omdat er niemand is die de ouderen kan halen en brengen, maar ook gezondheidsproblemen werpen een barrière op. De ouderen die weinig buiten komen hebben ook minder vaak bezoek. De Britse schrijver Roald Dahl wilde van Shaki uit zijn beroemde kinderboek Shaki en de chocoladefabriek aanvankelijk een zwart jongetje maken. Dat vertelde zijn weduwe tegen de BBC naar aanleiding van de 101ste geboortedag van Roald Dahl. Op aandringen van zijn impresario veranderde Daal Shaki in een wit jongetje. Volgens zijn biograaf vond zijn agent het een slecht idee om een zwarte held te hebben. Mevrouw Daal zou het een goed idee vinden als in een heruitgave van het boek alsnog het oorspronkelijke idee van haar man wordt gebruikt. Het weer, het is afgekoeld naar 10 graden en in de ochtend trekken er veel buien over het land. Het is met maximaal 15 graden vrij koel. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.